ga dan praten met eh, ja, de bezigheden van deze hulpverleners... maar ook het nieuws al daar in Nicaragua en in Nepal. Graag tot volgend uur met veel mooie muziek. met het NOS-journaal. Amerika staat aan de kant van de Iraanse betogers... die gisteren demonstreerden voor meer vrijheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton... zei dat ze hoopt op eenzelfde ontwikkeling als in Egypte. In Teheran liep een demonstratie die begon als steunbetuiging aan de betogers in Egypte... uit op een massale protestmars tegen president Ahmadinejad. De Iraanse oproerpolitie gebruikte traangas... en bij het geweld zou zeker één demonstrant zijn doodgeschoten. Tientallen mensen zouden zijn opgepakt. Het Haagse vervoersbedrijf HTM voert de komende dag actie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op het openbaar vervoer. Morgen is Rotterdam aan de beurt. Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam verloren gisteren een kort geding om de acties door de rechter te laten verbieden. Haaglanden en Rotterdam vonden het te vroeg voor acties, onder meer omdat de omvang van de bezuinigingen nog niet bekend is. Ze vinden dat de reizigers te veel worden benadeeld door de acties. Gisteren is al gestaakt in Amsterdam. Daar reden de hele dag minder trams, bussen en metro's. Groningen, Drenthe en Friesland zijn blij dat het kabinet afziet... van de ondergrondse opslag van CO2 in het noorden. Minister Vragen zei gisteravond dat hij een andere oplossing gaat zoeken... vanwege een gebrek aan draagvlak bij bevolking en bestuurders. Hij gaat nu de mogelijkheden bekijken van opslag in de bodem van de Noordzee. Het vorige kabinet wilde CO2 opslaan in drie lege aardgasvelden in het noorden. Vooral de laatste maanden was daartegen veel verzet. Vorig jaar in november blies Verhagen ook al een proefproject voor CO2-opslag in Barendrecht af. Ook daar was het argument een volledig gebrek aan draagvlak. Het weer vannacht droog en vooral in het westen opklaringen. Plaatselijk ook mist. De minima liggen rond 2 graden. In de ochtend af en toe zon, maar smiddags raakt het bewolkt. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 4 graden in Groningen en zo'n 8 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Het derde uur van de Nacht op 1 voor dinsdag 15 februari. En zoals gezegd, mooie muziek zometeen van Cat Stevens, Matthew en San komt eraan.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 En platenlabel SBK biedt singer-songwriter Joshua een contract aan. En in 1994 verschijnt zijn debuutalbum. Zometeen muziek van de Amerikaanse singer-songwriter Brooke Fraser... maar nu Extreme. Dit is More Than Words. stop me op hoorde je Brooke Fraser met Something in the Water. Een plaatje uit 2010. En dit was George Michael met Heel the Pain uit 1991. En dat kwam van het album Listen Without Produce Volume 1. Het was een tribute aan Paul McCartney. Geschreven in zijn stijl. En in 2005 namen de heren het nummer samen op... voor Michael's Greatest Hits album 25. Uh, eh, zometeen muziek van een countrygroep uit Amerika... die afgelopen zondag op maandagnacht... tijdens de uitreiking van de Grammy Awards... maar liefst vijf prijzen kreeg. Maar eerst de Robert Cray Band. I can hear the couple fighting right next door.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 say goodbye. る In de nacht op één hoorde je Show Me Heaven van Maria McKee. En dit was Lady Antebellum met Need You Now. En ja, tijdens de Grammy Awards uitreiking afgelopen zondag op maandagnacht... die uitreiking vond plaats voor de 53ste keer... viel de countrygroep Lady Antebellum flink in de prijzen... met maar liefst vijf Grammy Awards. Het was echt een van de grote winnaars. Eh, onder andere kregen ze eh, een, een, een, award voor de beste single, beste nummer... het beste country album, de beste country act en het beste country nummer. Doe maar, dat zijn nog wel eens een aantal bekroningen op het, eh, het liedje Niet You Now van Lady, Antebellum. Zometeen uh, Fleetwood Mac, afgelopen eh, weekend, of ik meen het weekend ervoor waren ze weer op tv in het programma Classic Albums. albums worden daar ontleed, er wordt gesproken met de mensen die eraan meegewerkt hebben. Interessant verhaal, straks een plaat van ze, Don't Stop, maar nu eerst Smokey Robinson. like the Don't Stop van Fleetwood Mac uit 1977. En er werden maar liefst 15 miljoen albums verkocht... van het, eh, het opgenomen Fleetwood Mac-album Rumors... waar ook Don't Stop op stond. En in 1974 voegden Lindsey Buckingham en Stevie Nicks... zich bij de bestaande bandleden. Mick eh, Fleetwood en John McVie en Christine McVie. En, ja, en het scheelde niet veel of Rumors was bijna niet gemaakt. Want toen in 1977 de opnames begonnen... lagen John en Christine McVie in scheiding... en waren Stevie Nicks en Lindsey Buckingham ook bijna uit elkaar. En zoals ik al zei, ik heb eerder dus even de, de classic aflevering teruggekeken die op Nederland 3 eh, is uitgezonden. Dat ze, uh, eh, eens in de zoveel tijd wordt er een, een, een, classic album onder de loep genomen. Er wordt dan gepraat met de mensen eh, die in de band zaten, maar ook met de technici die het album hebben opgenomen. En dan wordt eigenlijk alles uitgelegd van de technische details, hoe ze nog ergens een extra gitaartje hebben toegevoegd. Maar ook wordt er gesproken over hoe de, de verhoudingen waren in de band. En ja, bij Fleetwood Mac heeft dat wel mijn ogen geopend dat ondanks dat ze ja, zo uit elkaar lagen, dat het daardoor juist een heel krachtig album is geworden. De verhoudingen die waren niet al te best. En daardoor is het album misschien juist zo succesvol geworden. Rumors dus uit 1977. Daarvoor ook nog Britney Cole met Hanging On. En nu muziek van Treintje Oosterhuis. it's no surprise the beauty that you see before you. had een blauwe vlinder, zij was bij me dag en nacht. En die blauwe vlinder had mij geluk gebracht. Maar je weet hoe het soms gaat, het is een oud verhaal. Als een deurtje open staat, dan gaat zij aan de haal. Ik zag een meisje in het blauw, ze lachte lief naar mij. Ik omarmde haar al gauw, ze maakte mij heel blij. De liefde heeft jouw hart veroverd, soms heb je geen rust. De horizon heeft je over, daar ligt een nieuwe kust. Blauwe vlinder, waar vlieg je nu naartoe? Blauwe vlinder, word jij naar een vrouw getrouwd. Ze is nog bij haar vent, was achteraf gezien een dure fout. Ik heb haar nooit verwend. De liefde heeft mijn hart veroverd, ooit vind ik mijn rust. Het mooiste moet mij nog overkomen, ik wacht totdat jij me kust. Blauwe vlinder, waar vlieg je nu naartoe? blauwe vlinder. Word jij dan nooit? Volendam, Simon Stijn en Blauwe Vlinder. Daarvoor ook nog de police met Every Breath You Take uit 1983. En ook nog Treintje Oosterhuis met Everything Has Changed. Uh, volgend uur om, om half zes, focus op de wereld. Dan praat ik met twee hulpverleners die eh, nou, in dit geval al ver weg zijn. We praten met één hulpverlener in Nicaragua en één hulpverlener in Nepal. We praten over de werkzaamheden daar, maar ook het nieuws van eh, ja, dichtbij... maar ook in het, in het land wat er allemaal speelt. Dat is om half zes. Zometeen het komende half uur ook nog veel muziek. Onder andere gaan straks als eerste een mooie plaat van Don Patridge. We gaan een plaatje horen uit 1968 van Rosie. Tot volgend uur.